Christian Bonenbakker met het NOS Journaal is volgens ingewijden opgelost. Minister Van Bijsterveld komt de VVD en de PVV tegemoet door het voor aspirantomroepen WNL en Poont makkelijker te maken om definitief toe te treden tot het publieke bestel. Daartoe wordt een aantal maatregelen uitgesteld tot 2014. Ook wordt dan bekeken wie recht heeft op de 10 miljoen euro extra voor de kleinste fusieomroep. Op dit moment is dat VARA-BNN. In Cairo is het vannacht rustig gebleven op het Tahrirplein, ondanks onvrede over de benoeming van een nieuwe interim-premier. Gisteravond werd de 78-jarige Kamal Ganzouri door de militaire raad naar voren geschoven om een nieuwe regering te vormen. Ganzouri staat bekend als integer en niet corrupt, maar veel demonstranten vinden hem te oud. Ze willen een leider van een nieuwe generatie. Nederland krijgt begin volgend jaar een ijscelbank utrecht Medisch Centrum wil onvruchtbare vrouwen tot 50 jaar helpen aan een eicel van een andere vrouw. Dat komt tot nu toe alleen maar via internet of een eicelbank in het buitenland. Wat de behandeling in het UMC kost is nog niet bekend. Vrouwen die eicellen doneren krijgen een vergoeding van 1000 euro. In Londen is de Russische multimiljonair Vladimir Antonov gearresteerd. Hij was de belangrijkste geldschieter van de Nederlandse zakenman Victor Muller, die begin vorig jaar Saab overnam. In Litouwen wordt Antonov verdacht van onder meer verduistering en het witwassen van geld. Tot voor kort was de Rus mede-eigenaar van de Litouwse Snorrasbank. Die werd vorige week genationaliseerd vanwege een tekort van honderden miljoenen euro's. De Nederlandse volleybalmannen ontbreken volgend jaar op, het, op de Olympische Spelen in Londen. Ze verloren in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi met 3-2 van Kroatië en zijn daardoor uitgeschakeld. Nederland gaf een 2-0 voorsprong weg en liet later vier wedstrijdpunten onbenut. De volleybalvrouwen kunnen zich nog wel plaatsen voor de Spelen. Het weer, de dag begint droog met in het oosten nog wat zon. Daarna raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen lichte regen. door het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden meer plaats op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Battenverdorp en Zoeterwoude.